Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De 16-jarige jongen die twee weken geleden op zijn school in Roermond met een geweer schoot... wordt morgen onder strenge voorwaarden vrijgelaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De jongen moet onder meer een enkelband dragen. De tiener liep twee weken geleden zwaar bewapend door zijn school. Naast het geweer had hij een bijl en twee messen bij zich. Niemand raakte gewond. Nadat leraren met hem in gesprek waren gegaan... kon hij buiten door de politie worden aangehouden. Justitie verdenkt de jongen van poging tot doodslag. Het EK voetbal van 2024 wordt gespeeld in Duitsland. Dat heeft UEFA bekendgemaakt. Namens Nederland bracht Michael van Praag een stem uit. In 1988 werd er voor het laatst een Europees kampioenschap voetbal voor man in Duitsland gespeeld. En toen werd Nederland kampioen. De luchtmacht assisteert met een helikopter om de grote brand in het Zuid-Hollandse Molenaarsgraaf te blussen. De brand in een bedrijf met verpakkingsmaterialen zorgt voor veel rook. Twee scholen zijn ontruimd en boeren wordt geadviseerd hun vee in de stal te laten staan. Het RIVM onderzoekt of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. En koning Paula van België is ontslagen uit een ziekenhuis in Brussel. De 81-jarige moeder van koning Philip werd gisteren met spoed opgenomen. Belgische media hebben te horen gekregen dat er niets ernstigs aan de hand is. De Waalse omroep RTBF meldde gisteren dat Paula een beroerte had gehad. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig bij 18 tot 22 graden. Later vandaag neemt vanuit het noorden de bewolking weer toe. Morgen begint de dag in het zuiden met wat motregen. Daarna is het droog met soms ook wat zon. Met zo'n 15 graden wordt het wel wat koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan files met 10 minuten of meer vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Knopen de Hoek en Roelevarensveen 20 minuten vertraging. A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Stad en Lelystad een uur door een ongeluk. A9 Amstelveen richting Den Helder tussen Akersloot en Heilo 10 minuten.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 De meeste supercars die te bewonderen zijn op een speciale paddock komen ook in actie op het circuit. Geniet van de brullende motoren tijdens de speciale hot lap sessies. Meer informatie over het evenement kunt u vinden op www.supercassandezandvoort.nl. De tickets voor het evenement kosten 25 euro per persoon aan de deur... en online kunnen ze kopen voor 22 euro. Kinderen tot 5 jaar hebben gratis toegang... en kinderen van 6 tot 14 jaar krijgen voor 5 euro toegang tot het evenement. Parkeren kost 4 euro. En het is, de locatie is Circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alverstraat, nummertje 108. En de website is, zoals ik al zei, kan u ook vinden op www.circuitparkzandvoort.nl Now steps Just listen, to heaven. and you will life travels on and things do go wrong. Just follow steps, to heaven. steps, steps one, to heaven. two, and three. Step one, you find a girl you love. Step two, she falls in love with you. Step three you kiss and hold her tightly. Yeah, that sure seems like heaven to me. The formula for heaven very simple. Just follow the rules and you will. and as life travels on and things do go wrong, just follow steps, steps one, two, and three. Step one, you find a girl who you love. Step two, she falls in love with you. mystery. You kiss and hold it tightly. Yeah, that sure seems like heaven to me. Just follow en ik heb een gouden ouwe van de week uitgezocht. En dat is, dat is er even van Elvis Presley. Stuk on You. En het is de eerste hitsingle van Elvis Presley... na zijn tweejarige periode in het Amerikaanse leger. Hij nam het nummer op in maart 1960... en de single werd binnen enkele weken uitgebracht... en ging eind januari 1960 naar de nummer 1 in de Billboard 100. En, daarmee, en hiermee had hij zijn eerste nummer 1 van de jaren 60. En Stuck on You piekte op nummer 6 in de Rhythm and Blues graphic. In Nieuw-Zeeland en misschien ook in andere landen... had de single een speciale papieren hoes... met het gebruikelijke RCA-logo linksbogen en 45 RPM linksonder... en inclusief de grote letters Elvis rechtsboven en linksonder. Elvis, eerste nummeropname van zo'n 50.000 fans... nee, 50 miljoen fans over de hele wereld. can shake an apple off an apple tree. Shake a shake a sugar, but you'll never shake me. Uh-uh-uh. No siree. Uh-uh. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair. I squeeze you tighter than a grizzly. yes sir, I'm gonna stick like glue, stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen. his daddy's side. That's how a love is gonna keep us tied. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Oh yeah. Uh-huh. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen. side. That's how love is gonna keep us tied. Uh-huh. Yes, sir. Uh-huh. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah. bloemenworkshop op vrijdag 28 september. En het is van 2 tot 4. Onder begeleiding van een docent kunt u leuke bloemstukken aan uw huiskamer mee om te, op te fleuren. Deze workshop is inclusief bloemen en één kom koffie, thee of thee. En kost 7 euro per persoon per keer. komt dat betalen aan de docent. U dient wel zelf een bakje of een vaasje mee te nemen. Aanmelden kan via de balie van de blauwe tram. Vrijdag 28 september van 2 tot 4 En zoals ik al zei, locatie, de blauwe tram. up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window there's nobody there. Ja, 6 oktober. En dat wil ik heel, heel erg aan de aandacht eh, brengen. Van half elf tot eh, eh, half tien s'avonds is het Korendag Zandvoort. En wordt voor de twaalfde keer georganiseerd. En zoals altijd hebben wij een thema. En dit keer is het thema disco. Disco was de muziek van de jaren 70 en begin jaren 80. Het is ontstaan in de Verenigde Staten. Disco is een mix van soul en funk. Het werd in de jaren 70 en het begin van de jaren 80 gedraaid in de discotheken. De bedoeling van disco was om mensen uit hun dak te laten gaan. Dat gaan we zeker doen die zaterdag. Ze te laten relaxen door te dansen. Dat ze even nergens aan hoeven te denken en zich vrij voelen. En natuurlijk om plezier te maken. Je droeg voornamelijk broeken met, brei, met wijde pijpen. Van boven waren ze dan vaak iets strakker en dan liepen ze, ze bij, dan liepen ze wijd uiteen. Het waren vaak wat vrolijke kleuren. De kapsels waren opgedoft. Bij de mannen was het zo dat het vaak leek alsof de föhn was ontploft. Nou, dat zal ik niet meer hebben. Het stond dan helemaal uiteen. In de tijd van de disco waren er zelfs boeken... waarin stond hoe je jezelf moest kleden. Disco-muziek had een zeer grote rol gespeeld in de film Saturday Night Fever. Op het moment van die film bereikte disco zijn hoogtepunt. In die film is er zeer veel disco-muziek te vinden. Vooral door deze film is de disco-muziek en de popmuziek gaan beïnvloeden. Dat wil zeggen dat er alleen maar disco te horen is. Dat wil het niet zeggen. De koren zullen ook heel veel nummers van hun eigen repertoire tegen horen brengen. Korendag Zandvoort vindt plaats in de protestantse kerk op het Kerkplein in het centrum van Zandvoort. De locatie is goed bereikbaar per auto, voldoende parkeerplaatsen vlakbij, bus en trein. En u kunt in ons dorp ook heerlijk genieten van vele restaurants, gezellige winkels, ons mooie museum en misschien wel een heerlijke strandwandeling. De opening is om half elf. En het laatste koor, en dat is de Beatpop die beginnen om kwart voor elf avonds. De laatste optreden is om kwart over negen. Entree is gratis. Zet alvast zaterdag 6 oktober in uw agenda... en houd de krant, onze site www.zingenaanzee.nl... en graag in de gaten. En ik zou zeggen, tot ziens. En de e-mail is info.zingenaanzee.nl... en de website is www.zingenaanzee.nl en ik geef u vast een klein voorproefje wat er zeker gezongen gaat worden... en zeker door de beatboxzingers. En het is YMCA van de Village People. En ik wil ook nog eventjes melden dat waarschijnlijk volgende week in mijn uitzending... twee mensen komen van het georganiseerde comité. Tot in ieder geval zou ik zeggen luisteren volgende week... en 6 oktober in uw agenda. Protestantse Kerk, Kerkplein. Ja, dat was YMCA van de Village People. En om nog eventjes een keertje in de stemming te komen... vergeet het dus niet, 6 oktober... ja, in de protestantse kerk aan het Kerkplein. Korendag 9 2018. En het thema is deze keer disco. Dus we gaan nog een discoplaatje voor u draaien... en nog een lekker in de stemming te komen.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 maar verder was het zonnig en bleef het droog. De temperatuur liep op naar een waarde van 19 graden op de Wadden... tot plaatselijk 22 graden in het zuidoosten van het land. De zuidwestelijke wind was matig, langs de kust en op het IJsselmeer matig tot vrij krachtig. Vanavond raakt het in het noorden bewolkt... en tegen het einde van de avond zal er daar wat lichte motregen kunnen vallen. In de loop van de nacht breidt het gebied zich geleidelijk uit over de rest van het land. Onder de bewolking koelt het minder af dan minima uiteenlopend van 8 graden in het zuidoosten... tot 12 graden langs de kust. De zuidoost-zuidwestenwind is zwak tot matig, langs de kust vrij krachtig... en draait van het noordwesten tot geleidelijk naar noord. Morgenochtend is het in het zuiden en het zuidoosten aanvankelijk nog bewolkt... en kan er nog lichte regen vallen. Verder wisselen zonnen en wolkenvelden elkaar af... en kan er zeer lokaal nog een bui voorkomen. De maxima van 16 graden is frisser dan vandaag... en de noordelijke wind neemt boven de land toe naar matig... en blijft langs de kust vrij krachtig tot krachtig. Oktoberfeest op het Raadhuisplein is het laatste muziekfestival van dit seizoen. Het Raadhuisplein zal ongetwijfeld weer volstaan met feestvierders in dirndls en lederhozen. En dan niet zitten op een lage, stafel, op een lage tafel. Voor de muziek zorgen de 14-koppige band De Rosenthaler. Deze formatie met de traditionele ritme, sectie, zeven blazers, zangeres Nadine en zanger William... was al eerder in Zandvoort een groot succes tijdens het Oktoberfeest. Niet meedansen en zingen is zeker geen optie. Party One End. De Rosentaler die dit jaar hun 50-jarig bestaan viert... hebben brengen slagers en Duitse partyknallers. Het wordt meezingen en proosten met Fiesta Mexicana... de ijsberen, atemloos en nog veel andere. Iedereen is vanaf 7 uur van harte welkom op het Raadhuisplein. De taps en ook de traditionele Weizenbier zijn dan al open... en een DJ draait muziek om lekker in de stemming te komen. Vergeet je dansschoenen niet... En natuurlijk je dindel en, en lederhozen, uitrusting en vanaf 8 uur de rozentaler die begint dan.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 Now I feel alone and lucky. I get in my car and drive into the fields where I had to work to get my money. But listen, listen, now oh, listen, and this is the sound of a screaming day who asked to live with you any anyway. The beans on my head. The birds are whistling good morning. And near and far you can hear the sound, the sound of the working German. Listen, listen, oh listen, and it's the sound of a screaming. Taizé-viering in de Agatha-kerk gaat weer beginnen... en wel op vrijdag 5 oktober. Het thema van deze Taizé-viering is vrijheid en naaste liefde. En de zangassembler Ubi Canritas doet weer mee. Het inzingen is vanaf 7 uur en de viering is van half 8 tot 8 uur.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 En dan beginnen we de film van Dylan Higgins. Zaterdag en zondag om half 2, alle leeftijden. Small Food in het Nederlands, woensdag om half 2, en dat is nieuw, 6 jaar. Johnny English Strikes Again, zaterdag, zondag, woensdag en om half 4, en dat is ook 6 jaar. En dan hebben we nog Johnny English, nog een keer Strikes Again. En het is donderdag tot en met dinsdag om 8 uur s avonds en ook 6 uur. En dan hebben we weer Cinema Nostalgie. Klanken van oorsprong. En dat is dinsdag om half 2 en het is alle leeftijden. En dan hebben we filmclub Simon van Kolm, 12 jaar... The Man Who Killed, killed Don Couchot. En dat is Terry Gillian en Jonathan Price. En het is woensdag om half acht. En verwacht wordt Superjuffie. 10 oktober. Voor de kaartverkoop en informatie www.circusandvoort.nl demon song. My demon song. My demon song. I've been working all day, all day, all day. statushouders koken samen heerlijke gerechten uit hun moederland. Beurtbewoners zijn vanaf 6 uur van harte welkom op deze gezellige avond... om samen lekker te eten, elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen. Er is live muziek. Er wordt uitgebreid gekookt. De kosten zijn 5 euro. Dit is inclusief één drankje. Kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis. Vrijdag 28 september, dus dat is morgen, kunt u heerlijk komen eten. Op opgeven is noodzakelijk en kan tot morgen 12 uur bij de receptie van Pluspunt.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 was echt een gauw jouw hè? California Dreaming van de mamas en de papa's. Ja, en dan ga ik nog door. En dat is waarschijnlijk de laatste. Brown Eye Girl van Van Morrison. new game. Laughing and a running, hey, hey. Skipping and a jumping. In the misty morning fog with oh, ah, our hearts that thumping and you, my brown eyed girl. staying so slow. Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding high a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you. A brown eyed girl. we used to sing sha la la la la la la la la la la dee da just like that sha la la la la la la la la la dee da la dee da ook het tweede uur zitten weer op. Muziek van Live voor deze week. Ik hoop u volgende week weer terug te zien. En denk erom, volgende week heb ik dus twee gasten in de uitzending... van ons Korendag in Zandvoort. Daar gaan ze u heel veel over vertellen.